start. Jobboot met het NOS-journaal. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie is het een onrecht als verdachte aangemerkt... in de zaak rond de nationale ombudsman. Dit voorjaar lekte namen uit van kandidaten. Een anonieme bron stuurde de NOS een mail met een lijstje. Korte tijd later werd Voortman voor een maand geschorst door haar fractie, omdat ze vertrouwelijke stukken over de sollicitatie in de fractie zou hebben besproken. Daarop stelde de Rijksrecherche een onderzoek in. Daaruit blijkt dat Voortman, net als andere Kamerleden, inzage heeft gehad in vertrouwelijke stukken, met namen van kandidaten, maar ze kende niet alle genoemde namen en heeft de mail niet gestuurd, zegt het OM. In Hilversum zijn twee voetgangers overleden nadat ze waren aangereden door een vuilniswagen. Het zijn vermoedelijk twee oudere mensen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op het Loosdrechtse bos ter hoogte van landgoed Zonnestraal. Het terrein rond het ongeval is volledig afgesloten. Volgens de directeur van het afvalbedrijf worden de chauffeur en zijn bijrijder verhoord. De politie heeft tot nu toe bijna 34.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Vorig jaar stond de teller net na de jaarwisseling op 90.000 kilo. Volgens het OM wordt er dit jaar lichter vuurwerk zoals cobra's in beslag genomen. Dat vuurwerk weegt niet veel, maar is minstens zo gevaarlijk als zwaar vuurwerk. Bijna dagelijks treft de politie illegaal vuurwerk aan. Meestal ligt het opgeslagen in woningen of schuurtjes oud Björn Borg is uitgeroepen tot de grootste sportpersoonlijkheid van Zweden aller tijden. Voetballer Zlatan Ibrahimovic eindigde als tweede, maar daar is hij niet blij mee. De spits van Paris Saint-Germain zei in een reactie dat als tweede eindigen hetzelfde is als laatste worden. Met alle respect, maar ik had op die lijst op de eerste vijf plaatsen moeten eindigen, zei hij. Overigens was er wel te spreken over de nummer één. Hij noemde vijfvoudig Wimbledon-winnaar Björn Borg cool en een levende legende. Het weer vanuit het noordwesten bewolking en motregen. Vannacht en morgen overdag regen. Later opklaringen en ook af en toe wat zon. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is eigenlijk geen sprake van een avondspits. Er staan wel wat files rond Amsterdam door wat ongelukken. Er loopt een hond op de weg op de A2 Utrecht-Amsterdam... tussen Breukelen en Vinkenveen, 3 kilometer. Drie rijstroken zijn dichtgegooid. Op de A10 Oost bij Knap het Watergraafsmeer... in beide richtingen 2 kilometer. En de A10 Zuid tussen Oud-Zuid en de Rij 2 kilometer. Oh, de A15, ik vergeet hem bijna.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 Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen!